uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat geen structurele loonverhoging regelen voor werknemers in de zorg. Door de onzekere economie is daar geen ruimte voor. Ook liggen de lonen al op peil, schrijven ministers De Jonge en Van Ark... en staatssecretaris Blokhuis in een brief van de Tweede Kamer. Die debatteert vanmiddag over de beloning van zorgmedewerkers. De oppositie brengt dan ook een motie in stemming over extra beloning. Het kabinet heeft eerder wel een eenmalige bonus van 1000 euro netto beloofd aan zorgpersoneel. Die regeling wordt nog uitgewerkt. Het is gisteravond weer onrustig geweest in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Jongeren gooiden met vuurwerk naar agenten, waarna een noodbevel werd afgekondigd. Vijf mensen zijn opgepakt. Ook in de wijk Zuilen was het onrustig. Daar werd een scooter in brand gestoken. En ook in Rotterdam gingen tientallen jongeren de straat op. Ze staken brandjes aan en pleegden vernielingen. En daar zijn drie minderjarigen aangehouden. De Democratische Partij heeft Joe Biden officieel genomineerd als presidentskandidaat. Dat gebeurde op de tweede dag van de Democratische Conventie... die grotendeels online wordt gehouden vanwege corona. Onder meer oud-president Bill Clinton sprak in een videoboodschap zijn steun uit voor Biden. Clinton zei dat president Trump niet in staat is het land te leiden. Hij stelde verder dat Biden wil, wil verbinden, niet verdelen. En wijnmakers in de Franse Champagne-streek gaan de druivenoogst van dit jaar beperken. Dat is afgesproken met de wijnhuizen. De hoop is dat daarmee de prijs van champagne omhoog gaat. Door de coronacrisis is de vraag tot nu toe met bijna een derde gedaald. En de druiven die overblijven, die worden vernietigd of aan destilleerders verkocht. Het weer nog, lokaal nog wat nevel of mist. Verder overwegend zonnig en droog bij 24 tot 28 graden. In de loop van de avond trekt meer bewolking over het land en dan gaat het ook af en toe regenen.